Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Zuid-Holland is de brandweer de hele avond en nacht bezig geweest... met de afhandeling van de stormschade. Bomen, borden en stijgers zijn omgewaaid. In Zuiderwoude, iets boven Amsterdam, sloeg de bliksem in een huis. Daarna brak de brand uit. Overal zijn gisteren evenementen afgelast vanwege de storm. Ook het oefenen van parachutesprongen voor de Market Garden-herdenking ging niet door. De president van Tanzania heeft vier dagen van nationale rouw afgekondigd... vanwege de scheepsramp op het Victoriameer. Zeker 136 mensen kwamen om het leven toen een overvolle boot kapseisde. De president zei op de staatstelevisie dat de verantwoordelijken voor de ramp zullen worden vervolgd. Er is al een aantal mensen opgepakt, onder wie de kapitein. Die zou tijdens de ramp niet aan boord zijn geweest... en iemand anders hebben laten sturen die daarvoor niet was opgeleid. In één dag is bijna 88.000 euro ingezameld... voor nabestaanden en slachtoffers van het spoordrama in Os. Dat is al 28.000 euro meer dan het streefbedrag. Het geld is onder meer bedoeld voor de uitvaarten van de vier overleden kinderen. En voorafgaand aan top Os Sparta in de eerste divisie was een minuut stilte. Veel mensen droegen zwarte kleding en hadden een witte ballon bij zich. In het gemeentehuis van Os is een condoleanceregister geopend. Het gebouw is het hele weekend open... zodat mensen het register kunnen tekenen. En een vrouw uit Velserbroek heeft vandaag 384 brieven gekregen... met een uitnodiging om de griepprik te halen. Kwam er een foutje dat was gemaakt bij de huisartsenpost. En het blijft voor de vrouw niet bij de bijna 400 uitnodigingen. Er zijn er nog 3500 onderweg. En de postbezorger gaat proberen die te onderscheppen. De herhaalde oproep heeft overigens wel geholpen. De vrouw belooft de griepprik toch te gaan halen. Het weer nog. In het noorden vallen nog wat buien.